uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het noorden van Israël woeden bosbranden die zijn veroorzaakt door raketten... die vanuit Libanon zijn gelanceerd door de militaire groepering Hezbollah. Dat meldt persbureau Reuters. Het vuur verspreidt zich snel door het hete en droge weer. Het Israëlische leger heeft militairen en materialen gestuurd om de branden onder controle te krijgen. Zes militairen zijn licht gewond geraakt. De politie heeft gisteravond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden... die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten... en Israëlische instituten verbreekt. Volgens de actiegroep zijn meer dan 15 studenten gearresteerd. De universiteit heeft volgens persbureau ANP aangifte gedaan van vernielingen, huisvredebreuk en geweld door de demonstranten. De demonstranten stellen juist dat de politie veel geweld gebruikte. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Transvereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de salderingsregeling die afhankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden, daarna toch bleef en nu toch weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen... terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 6 is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de maan. Het onbemande ruimtevaartuig landde gisteren op de achterkant van de maan om materiaal te verzamelen. Dit zal door wetenschappers in China worden onderzocht om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Het weer. De dag begint op veel plaatsen bewolkt... met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land.